Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In België lijkt een doorbraak bereikt in de onderhandelingen over een nieuwe regering. Na anderhalf jaar formeren zijn de acht partijen het waarschijnlijk eens geworden over breekpunten, waaronder de splitsing van het tweetalige kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. Op dit moment zou de laatste hand worden gelegd aan de teksten van het akkoord. Mogelijk gaat formateur Di Rupo vanavond nog naar koning Albert. De toekomst van Griekenland ligt binnen de eurozone. Dat hebben de leiders van Duitsland, Frankrijk en Griekenland gezegd na een telefonisch crisisoverleg. Tijdens het overleg is opnieuw benadrukt dat Griekenland geen steun krijgt als het zijn afspraken niet nakomt en niet verder gaat met het privatiseren van overheidsbedrijven. De Griekse premier Papandreou heeft gezegd dat zijn land alle afspraken zal nakomen. Minister De Jager gaat ook niet uit van een failliet van Griekenland. Hij heeft tegen de Tweede Kamer gezegd dat hij wel voorzorgsmaatregelen neemt. Verder blijft hij erop hameren dat de Grieken meer zelf moeten doen om uit de crisis te komen. Het Italiaanse parlement heeft definitief ingestemd met nieuwe bezuinigingsmaatregelen. Italië heeft een van de hoogste schuldenlasten van Europa. Met het bezuinigingspakket van meer dan 50 miljard euro hoopt het de staatsschuld onder controle te krijgen. De NASA heeft het ontwerp onthuld van een nieuwe grote raket. Die moet Amerikaanse astronauten onder meer naar Mars brengen. De eerste testvlucht, nog zonder bemanning, staat gepland voor 2017. Acht jaar later zou dan de eerste bemande vlucht van de raket kunnen zijn. De ontwikkeling van de raket gaat zo'n 13 miljard euro kosten. En Ajax heeft zijn eerste poolwedstrijd in de Champions League tegen Olympique Lyon niet weten te winnen. Het bleef in Amsterdam 0-0. In de andere wedstrijd in de pool won Real Madrid uit met 1-0 van Dynamo Zagreb. Het weer... Vannacht in het noorden mogelijk nog een beetje regen. Morgenochtend in het noordoosten nog kans op een buitje. Verder droog en afwisselend zon en stapelwolken bij 18 graden.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 the sea ZFM. Let's go. Let's go.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 上的红。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 da da da da da